Het Amerikaanse leger gaat bezuinigen. Minister Gates van Defensie wil dat het Pentagon de banen van 50 generaals en admiraals schrapt. Ook verdwijnt er een legeronderdeel en moet er 10% worden bespaard op het inhuren van kennis en mankracht van buitenaf. De bezuinigingen moeten bijdragen aan de 100 miljard dollar die het Amerikaanse leger de komende vijf jaar wil besparen. In Husse in Gelderland is vannacht een appartementencomplex ontruimd na een brand in een woning. 20 tot 25 mensen moesten hun huis uit. Waarschijnlijk heeft een explosie het appartement verwoest. Omwonenden hoorden vannacht rond drie uur harde knallen. Het appartement stond meteen in lichter laaien. Een uur later was de brand bedwongen. De voor- en de achtergevel en een deel van het dak zijn vernield. De woning moet worden gestut. Drie huishoudens konden niet meer naar hun appartement terugkeren. Ze moeten elders onderdak zoeken. De schade aan hun appartement is te groot. De politie vermoedt brandstichting. In de VS is een ingenieur schuldig bevonden aan het doorspelen van militaire geheimen aan China. Volgens de aanklager heeft de man een uitlaat voor kruisraketten voor China ontworpen. De advocaat van de 67-jarige ingenieur heeft aangekondigd in beroep te gaan. Volgens hem is het ontwerp gebaseerd op kennis die voor iedereen toegankelijk was. In november krijgt de ingenieur zijn straf te horen. Hij kan levenslang krijgen. In Jouren in Friesland zijn gisteravond de twee tbs'ers opgepakt... die vorige week zondag waren ontsnapt uit een kliniek in Assen. Ze werden aangehouden in een auto die ze in Groningen hadden gestolen. De auto werd gisteren in Jouren gesignaleerd. Op een verkeersknooppunt in de stad kon de politie de wagen klemrijden. Wat de twee tbs'ers de afgelopen week hebben gedaan is onduidelijk. Het weer overdag eerst zonnig. In de loop van de dag vanuit het westen meer wolken en buien, mogelijk met onweer.